Dat doe ik eigenlijk al, want als je Mosselman hoort, dan is het ook voor YouTube. Maar ja, dan kan je het als filler draaien. Het, hoe lijkt het, waar lijkt het op? Dillinger Escape plan is dit. Dit is echt bizar, bizar, bizarre harde muziek. Mosselman, shut up. Thank you. Komt-ie. Dit is dus Dillinger Escape Plan. Het is een vrij harde band hoor. is wel hard inderdaad, ja. Ja, het is <laughs> verschrikkelijk hard. Misschien volgende week in de uitzending. Dat lijkt me wel heel grappig om eens een keer te draaien. En een traditie binnen onze uitzending dat moet, is dat we, eh, dat we afsluiten met een volkplaatje. Nou, en eh. volk, dat, jij hebt Chantel wel eens gehad in, eh, ehm, in je uitzending natuurlijk. En dit keer draaien we Dropkick Murphys. En dan zit mijn solo aflevering er alweer op. Ik moet heel zeggen dat ik het heel erg spijtig vond, maar ook ontzettend leuk om te doen. Volgende week zijn we weer terug. Helaas zonder Sjors. Oude bezetting, hè? Marcus is weer terug eh, volgende week. Precies. Marcus en Menno weer volgende week. Alternative FM op ZFM Zandvoort. Elke donderdagavond. En studie hè. Dit is uh, Dropkick Murphys, Farmount Hill. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by My mind was bent on rambling to Boston, I did fly. I stepped on board a vision and I followed with the wind. When next I came to anchor at the rocks on Fairmount Hill. It was on the 23rd of June, the day before the fair, when Boston sons and daughters and friends assembled.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 De plannen waren de afgelopen dagen al grotendeels uitgelekt. Wie op 1 januari 55 jaar of ouder is, krijgt nog gewoon met 65 AOW. Maar de groep daaronder moet langer doorwerken. In 2020 gaat de AOW-leeftijd in één keer naar 66 jaar. En daarna wordt de leeftijd elk jaar met twee maanden verhoogd, zodat in 2026 iedereen met 67 jaar AOW krijgt. Ook de bedrijfspensioenen gaan omhoog naar 67 jaar. Dat betekent dat werknemers langer premie moeten betalen en dat geld wordt volgens het coalitieakkoord in de pensioenfondsen gestoken, waardoor mogelijk de premies omlaag kunnen. De fondsen liepen door de economische crisis zware klappen op. Verder is overeengekomen dat mensen met een zwaar beroep na 30 jaar lichter werk aangeboden moeten krijgen. En mensen die al heel jong zijn begonnen met werken mogen wel met 65 stoppen. In Amsterdam praat DSB-topman Dirk Scheringa in het gebouw van de Nederlandse Bank nog steeds met de top van de vijf grote banken over een mogelijke overname. Minister Bos ziet niet veel in mogelijkheden om een faillissement van de DSB-bank af te wenden, maar Scheringa wel. Pakistan krijgt de komende jaren 5 miljard dollar extra van de Verenigde Staten. President Obama tekende vanavond een wetsvoorstel dat dat regelt. In totaal ontvangt Pakistan de komende vijf jaar 7,5 miljard dollar van de VS. En het geld is niet bedoeld voor militaire operaties, maar voor de sociale en economische ontwikkeling van het land. In Pakistan is veel kritiek op de steun. Tegenstanders zijn bang dat de VS te veel invloed krijgt. De lotto gaat de identiteit van prijswinnaars beter afschermen. Dat besluit volgt op de arrestatie van acht mensen die prijswinnaars uit Hellevoetsluis hadden afgeperst. De acht kwamen op dat idee toen ze de winnaars in de media hadden gezien. Het weer, vannacht meer bewolking met regen vanuit het noorden. Morgen overdag eerst nog wat regen, smiddags af en toe zon. Het wordt 13 graden met aan zee mogelijk stormachtige wind. Dit was het NOS Show. wat je hoort. Zie je het antwoord tussen de. wish I was too dead to cry. A self affliction fades. Stones to throw at my creator. Masochists to which I cater. You don't need to buy. arrogant. I want protest. So you fed me shit to digest. I wish I had a reason. My flaws are open season. For this I gave up trying One good turn deserves my time You don't need to bother I don't need to be I'll keep slipping Once I'll on I won't let go till ZFM.